Drie uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. PVV'er Peter van Dijk heeft volgens NRC Handelsblad fraude gepleegd. Hij zou de provinciale verkiezingscampagne in Zeeland hebben gefinancierd met gemeenschapsgeld. NRC zegt documenten, bankafschriften en geluidsopnames in handen te hebben... waaruit de subsidiefraude blijkt. Van Dijk is statenlid in Zeeland en ook Eerste Kamerlid voor de PVV. Hij lag al met zijn Zeeuwse partijgenoten overhoop... vanwege beschuldigingen van vriendjespolitiek en intimiderend gedrag. Van Dijk zegt dat hij niet bekend is met de bewijsstukken die NRC zegt te hebben... en spreekt de beschuldiging van fraude tegen. PVV-leider Wilders zou vooralsnog vertrouwen houden in Van Dijk. Bij de lek in Vianen is een zeehond gespot. Het dier lag aan de oever te zonnen, dook snel het water in... toen er een wandelaar aankwam met een blaffende hond... en kwam even later weer tevoorschijn. Zeehonden leven in Nederland vooral in de Waddenzee... en in mindere mate in Zeeland... maar maken soms een uitstapje naar een rivier. Acht jaar geleden zwom er ook een zeehond in de lek. Die werd door bezoekers van RTV Utrecht Lekkie genoemd. De zeehond van gisteren heeft nog geen naam. Een Mexicaan is vast komen te zitten in de tunnel die hij had gegraven... om zijn ex-vriendin te bespieden. De vrouw had de relatie na 14 jaar verbroken omdat hij zo jaloers was. Ze beschuldigde hem ook van huiselijk geweld. Daarom mocht hij niet bij haar in de buurt komen. Toen de vrouw geluiden onder haar vloer hoorde... bleek het haar ex te zijn die vastzat in zijn tunnel. De politie heeft hem eruit gehaald en gearresteerd. Hoe lang de man in de tunnel heeft gezeten is onduidelijk. Hij was volgens de politie ernstig uitgedroogd. Het weer. Vannacht overwegend droog met kans op mistbanken. Minima van 2 tot 5 graden. Aan de grond kan het lokaal vriezen. Morgen van tijd tot tijd zon. Later vanuit het noordoosten meer bewolking en mogelijk motregen. het wordt 13 tot 16 graden. Dinsdag eerst veel bewolking. Smiddags vooral in het binnenland meer zon en 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.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 As sly as a fox, as strong as an ox, as fast as a hare, as brave as a bear, as free as a bird, as neat as a word, as quiet as a mouse, as big as a house.